NOS Nieuws van 9 uur. Van de putten met het NOS Journaal. Teflonfabrikant Gemoers in Dordrecht moet de uitstoot van de stof X beperken. Daarvoor pleiten toxicologen in de Volkskrant. Ze zeggen dat X gevaarlijk is voor werknemers van de fabriek en omwonenden in Dordrecht en Sliedrecht. X veroorzaakt kanker en andere ziekten bij muizen en ratten. Volgens de fabrikant is de stof voor mensen lang niet zo gevaarlijk. In Kiev is de Wit-Russische journalist Pavel Sheremet omgekomen bij een bomaanslag. De bom zat in de auto van zijn vriendin waarin hij reed. Sheremet werkte voor de Oekraïnska Pravda, een gerespecteerde krant die veel aandacht besteedt aan onder meer corruptie. Hij was een tegenstander van de president van Wit-Rusland, Lukashenko, en ook verklaard tegenstander van de annexatie van de Krim door Rusland. Veel schuldeisers van het failliete V&D krijgen hun geld waarschijnlijk niet meer terug. Het Warenhuis heeft voor honderden miljoenen euro's aan schuld... terwijl er maar een kleine 54 miljoen is te verdelen. De belangrijkste schuldeisers zijn het UWV, de Belastingdienst en de eigenaar Sun Capital. Voor veel toeleveranciers blijft er daarna waarschijnlijk niets meer over. Het vertrouwen van consumenten in de economie is deze maand gedaald. Er zijn nu nog maar net wat meer optimisten dan pessimisten. Volgens het CBS komt dat vooral door het brexit-referendum. Dat geeft mensen een slecht gevoel over de economie. Consumenten hebben de afgelopen tijd wel meer uitgegeven, vooral aan eten en spullen voor in huis. PVV-leider Wilders heeft een toespraak gehouden op de Republikeinse Partijconventie in Cleveland. Wilders zei dat Europa in staat van oorlog is en verwees naar recente aanslagen. Verder sprak Wilders een ergernis uit over de Nederlandse regering. Die staat het volgens hem toe dat jihadgangers uit Syrië terugkeren. Het weer nog zonnig en warm. Het wordt 29 tot 35 graden. In de loop van de dag enkele stevige regen- of onweersbuien.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 En verderop 3 kilometer voor Knoopend Diemen door een kapotte auto. Daar is één rijstok dicht. Op de A4 in de richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopend Badhoevedorp 3 kilometer. En op de rijbaan richting Den Haag. Daar staat tussen Hoogmaat en Leidsendam 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen.